ik ben weer teruggegaan naar de Rancho Grande in het verre Mexico. Waar ik op zoek ging naar mijn mooie, oh zo mooie señorita. En ik heb haar gevonden, mijn bonita. I am the Rancho Grande, am the vivia, Jij bent mijn señorita, mijn mooie señorita. Ja, jij bent mijn bonita. trouwen. Hij hem dan dat je grande, hij aan de vivia. Jij bent me signorita, me mooie signorita.